En onze gedachten zijn bij de families van de slachtoffers, nabestaanden en, en gewonden... die daar op dit moment verschrikkelijk lijden. Maar ook bij de families van Syriërs en Turken in Nederland die ook mensen missen en in grote onzekerheid zitten. Het dodental van de aardbeving is gestegen tot boven de 21.000. De politie onderzoekt een tekst die geprojecteerd is op het Anne Frankhuis in Amsterdam. De tekst zou suggereren dat Anne Frank haar dagboek niet zelf heeft geschreven. Beelden hiervan waren te zien op een rechtsextremistisch Telegram-kanaal. Wanneer het is gebeurd is niet bekend. In het filmpje, dat in handen is van het parool, is ook een antisemitisch lied gezet. Vuilnisophalers en medewerkers van Milieustraten in Groningen leggen vanaf vandaag het werk neer. Ze staken vier dagen lang voor een betere CAO. Door de staking wordt er vandaag en maandag geen huisvuil opgehaald en containers worden niet geleegd. Maandag delen Groningse BOA's geen boetes uit als mensen vuilniszakken naast de containers leggen. En schaken heeft al lang geen stoffig imago meer. Steeds meer kinderen vinden het heel leuk om te doen. En deze kinderen uit Amsterdam-Oost praten al als een grootmeester. Dat je elke dag nieuwe eh, strategieën kan leren. En je moet heet het, eh, bepaalde dingen kun je reageren. Ik voel gewoon denkmodus ook in mijn lichaam. Maar ook in mijn hoofd. Dat je deed het iedereen schaakmat? Ja. ja, sowieso. Op scholen wordt steeds meer geschaakt en de denksport is ook populairder geworden door de Netflix-serie The Queen's Gambit en sites als chess.com. Het weer dan nog. Plaatselijk is er nog mist en kans op gladheid. Het wordt een bewolkte dag met af en toe zon en maximaal 8 graden. De Evergreen Toplijst van de jaren 60. Hans Schiffers. De week van de jaren 60. And you see I love you? Please don't break my heart in two. That's not hard to do, cause I don't have a wooden heart. And if you say goodbye, then I know that I would cry. Maybe I would die, cause I don't have a wooden heart. There's no strings upon this love of mine. It was always you from the start. Treat me nice, treat me good, treat me like you really should. Cause I'm not made of wood, and I don't have a wooden heart. Moosey den, moosey den. Nun steht allein Haus, steht allein Haus und du, mein Schatz, bleibst hier. Muss ich denn, muss ich denn, nun steht Haus, steht allein Haus und du, mein Schatz, bleibst hier. There's no strings upon This love of mine, it was always you from the start. Sei mir gut, sei mir gut, sei mir wie du wirklich sollst. Wie du wirklich sollst, cause I don't have a word dat in Bad Norheim. En de romantische verfilming van een hele diensttijd zagen we terug in G.I. Blue. Dit is hem, de Evergreen Toplijst van de jaren 60. De van de jaren 60. 168 was dat, Wooden Hearts, tussen haakjes Moesie Dent van Elvis. En wij eh, zijn aangekomen bij het slotstuk van de week van de jaren 60. Dit is de dag van de Evergreen Toplijst van het decennium... waar we de afgelopen week in bivakkeerden. We hebben een heerlijke week gehad en je hoort het vandaag allemaal langskomen. Het stopt pas als we Johan Sebastian Bach's Wacht het Auf und Hoeft ons die Stimme horen. Want dat is de muziek die vermomd is als A Wider Shade of Pale van Procol Harum. En dat is, zoals we allemaal weten, inmiddels gewoon de nummer 1 straks. Ik wens je ontzettend veel plezier op deze mooie reis. Dit is Herman van Veen, Liefde van Later. Als liefde zoveel jaar kan duren, dan moet het echt wel liefde zijn. Ondanks de vele kille uren, de domme fouten en de pijn. Heel deze kamer om ons heen, waar ons bed steeds heeft gestaan, draagt sporen van een fel verleden. Die wilde hartstocht lijkt nu heen, die zoete razernij vergaan. De wapens waar we toen mee streden. Ik hou van jou, met heel mijn hart en ziel hou ik van jou. Langs de zon en maan tot aan het ochtendblauw. Ik hou nog steeds van jou. Jij kent nu al mijn slimme streken. Ik ken al lang jouw heksenspel. Ik hoef niet meer om jou te smeken. Jij kent mijn zwakke plaatsen wel. Soms liet ik jou te lang alleen. Misschien was wat je deed verkeerd. Maar ik had ook wel eens vriendinnen. We waren jong en niet van steen. En zo hebben we dan toch geleerd. Je kunt altijd opnieuw beginnen. Ik hou van jou. Met heel mijn hart en ziel hou ik van jou. Langs de zon en maan tot aan het ochtendblauw. Ik hou nog steeds van jou. hebben zoveel jaar gestreden tegen elkaar en met elkaar. Maar rustig leven en tevreden is voor de liefde een gevaar. Jij haalt al lang niet meer zo snel, ik laat me niet zo vlug meer gaan. We houden onze woorden binnen. Maar al beheersen we het spel, één ding blijft toch altijd bestaan. De zoete oorlog van het menen, Ik hou van jou, met heel mijn hart en ziel hou ik van jou. Langs de zon en maan tot aan het ochtendblauw.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 dreams come true our dreams come true for me and you. Staat Cliff Richard in de Evergreen toplijst van de jaren 60. 165 met Summer Holiday. Daarvoor een aantal interessante namen die voorbij kwamen. Marie-Claire, jean Jeanmaire, Balmain, Picasso en Aga Khan. Dat waren als eh, Where Do You Go To My Lovely van Peter Sarstedt op nummer 166. En daar weer voor Liefde van Later van Herman van Veen. Weer een dag genieten van evergreen muziek, word ik blij van. En ondertussen moet Chantal hier in de studio even hoesten. Wat is het? Ik moet niet zeggen. Ik moet gewoon niet <laughs> Oké. Nou, we gaan in ieder geval de hele dag volop genieten, dat begrijp je wel. En we hebben hier de Monkeys genoteerd staan in de lijst. Oh, could hide neath the wings of the bluebird as she sings. The six o'clock alarm would never ring, but it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. me as a white knight on his steed. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without dollar one to spend. But how much, baby, do seeing zich door niets laten verstoren. Toch voelt hij zich soms verloren. Sammy, hoge toren, Sammy kan niet aan. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want daarboven lacht de man. Sammy wil met niemand praten, maar toch voelt hij zich verlaten. Waarom voel je je verlaten, Sammy, op de straat, de Sammy van de stad? Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want dan word je lekker naad. Sammy, kromme, kom, Sammy, dag Sammy, domme, domme Sammy, kijk niet om zich heen, doet alles alleen. We vinden de wereld heel gemeen. Sammy wil heus wel veranderen, maar is zo bang voor de anderen. Waarom zou je niet veranderen, Sammy? Want de andere Sammy zijn niet kwaad. Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, anders is het vast te laat. Sammy loopt maar door de nachten, op een wondertje te wachten. Wie zou dit voor jou verzachten, Sammy, want jouw nachten, Sammy, zijn zo koud. Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, er is een die van je houdt. met de Moody Blues en Go Now. Dit is hem, de Evergreen Toplijst van de jaren 60. De week van de jaren 60. 164 Daydream Believer van de Monkees. Daarna kwam Sammy van Ramse Shaffi in deze Evergreen Toplijst aanzetten. En eh, daarna ook nog Go Now dus van de Moody Blues. Het is eh, mooi allemaal. Van zaterdag tot en woensdag stemden veel luisteraars van NPO Radio 5... op de mooiste muziek die tussen 1960 en 1970 is uitgebracht of gemaakt. En het resultaat is een eh, gevarieerd kleurrijk muzikaal palet vol herkenning deze hele dag. Ellie Wijnen zegt dat ze er blij van wordt. Elke dag eh, genieten. Maar vandaag zeker van de Evergreens. En uh, Dim bekent al dat eh, de radio mee moet naar de douche of de wc. Hij wenst ons veel plezier op de zender. Want, zegt hij, dat straalt af op de luisteraars. Ja, en ondertussen gaat het allemaal maar door. Want we hadden net Cliff Richard met een ander liedje. En hier is hij weer. 161. on the young ones, and the young ones shouldn't be afraid to live low while the flame is strong. Cause we may not be the young ones very long. Tomorrow, why wait until tomorrow? Cause tomorrow sometimes never comes So love me There's a song to be sung And the best time is to sing it while we're young Once in every lifetime Comes a love like this should be dreamed together. And a young heart shouldn't be afraid. And someday, when the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own in every lifetime comes a love like this. Oh, I need you and you need me. Oh, my darling, can't you see young dreams should be dreams together? And young hearts shouldn't be afraid. And some day While the years have flown Darling, then we'll teach the young ones of our own you take before you call him a man. How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows? that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. 21 jaar was Bob Dylan toen hij dit zong. Blowing in the Wind in 1962 telde 60 jaar bij op. En hij is 81 eh, jaar nu, wordt 82 in mei. En hij is er nog steeds. Hij maakt af en toe zelfs nog heel erg mooie kunst. En dat was er toen ook al natuurlijk. Ook. De Kings met Sunny Afternoon op 160 daarvoor... en Cliff Richard met de Jongmans op 161. En hier is automatisch... 158. <laughs> Anneke Grunlo, Brandend Zand. als jij, is het waar? Ben ik twintig, is mijn tienertijd voorbij? Ik ben wel jong, maar ik ben toch niet zo jong meer als ik was. Ging zo graag nog een keertje terug naar de klas. want je geeft geen dag terug. Waarom gaan toch die jaren als je jong bent zo vlug? Ik ben wel jong. Spiegelbeeld uit al die jaren vergeet ik geen. was een joch zo oud als ik. Ik kreeg van hem mijn eerste zoentje. Het was een heerlijk ogenblik. Ik ben wel jong, maar het zal ik nog zo graag eens overdoen. Quick, quick, slow, de eerste dansles. Wat was ik nog groen? voorbij. Mijn eerste baljurk, die draag ik. 156, Jan Akkerman, Pierre van der Linden... Cas Lux en André Rijnen, Brainbox met Summertime. Dit is hem, de Evergreen Toplijst van de jaren 60. De week van de jaren 60. Daarvoor de nummer 157 in de Evergreen Toplijst van de jaren 60. Een terugblik op haar jeugdjaren van Willeke Alberti in Spiegelbeeld. En uh, Lia de Wilde die stond nog even stil bij uh, Brandend Zand van... Eh, Anneke Gunlo op 158. Ze zegt, wat een eh, rare tekst eigenlijk. Die begrijpt toch helemaal niemand. Ja, een beetje raadslachtig <laughs> tekst is het inderdaad. Wat is het weer een prachtige lijst geworden, is Ria Lenting ondertussen. En Piet die zegt, alle medewerkers van Radio 5, wat hier gebeurt... is een complete déjà vu. Dank voor deze fantastische week. Dat is mooi om te lezen in elk geval. En hier zijn de Beatles. Waar staan ze? 155. down on my knees for you. esto? smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. toplijst van de jaren 60. Leidmotief van de vrijheidsduivels op hun Harley Davidson. In de film Easy Rider. Steppenwolf, daarvoor... You Lost That Love and Feeling van Righteous Brothers, 1965. En we hadden ook nog dat eh, nummer van Rubber Soul, Norwegian Wood van de Beatles. Wat een heerlijke muziek, zegt eh, Karin Marijs. Tot nu toe. Ik denk dat ik alle bezigheden buitenshuis doorschuif naar morgen. Ik wil niks missen van vandaag. Je hebt helemaal gelijk. En wat een contrast, zegt Wim Kruijers, zit de krant te lezen... over alle narigheid van nu met jaren 60 muziek erbij. Het is ook een merkwaardig contrast, maar ja. Zo was het, zo is het, zo gaat het en zo leven wij. Dit is The Who, Pinball Wizard. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That depth, dumb, like blind kid. Sure. plays a mean pinball. He stands like a statue, becomes part of the machine. feeling all the bumpers, always playing clean. Plays by intuition, the digit counters. 60 muziek ooit gemaakt. Dit is de Evergreen Toplijst van de jaren 60. Zorg dat de volgende generatie de wereld kan blijven ontdekken. Bijvoorbeeld met de Toyota BZ4X. De nieuwe 100% elektrische SUV van Toyota. Je rijdt de BZ4X al vanaf 52.995 euro. Toyota, let's move forward. Rij de Toyota BZ4X, de 100% elektrische SUV van Toyota... al vanaf 295 euro netto bijtelling per maand. Ontdek hem op toyota.nl. Het Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. De stoerste kinderen van de wereld. Voor de kinderen die steeds vallen, maar ook steeds opstaan en doorgaan. Voor de kinderen die dromen, zonder drempels. Voor de kinderen die erop vertrouwen dat het goed komt ondanks de armoede. En voor de kinderen die dat allemaal nog niet kunnen. Want alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Waar ook ter wereld. Steun het Lilianenfonds. Ga naar lilianenfonds.nl André van Duin gaat in gesprek met zijn collega's. Er wordt om gevochten om bij jou op de eerste rij te zitten, toch? Deze week met Joep van het Hek. Ja, het moet niet doller worden. In een klassieke oldtimer praten ze over humor en alles wat daarmee te maken heeft. Ik denk op het moment dat je erover gaat nadenken... ja, dan is je cabaret niet meer leuk. Bij Van Duin op de Achterbank. Vanavond om vijf half tien bij Max op NPO 1. Alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianenfonds. Terwijl Nederland niet vermoedend slaapt gaan zij op pad om de krant te verspreiden. Onderweg zijn ze overgeleverd aan de nacht, zichzelf of onverwachte ontmoetingen. Benieuwd naar de keuzes die ze maken? Luister nu op krantenbezorgen.nl naar Bezorghelden. Een podcast over moed, verwondering en een harde deadline. We zeggen altijd, de tiende kan het gebeuren. En 10 januari gebeurt het ook. Zeven nieuwe miljonairs in één trekking. Ja, want Staatsloterij heeft oh de allergrootste prijzenpot van Nederland. 450 miljoen euro belastingvrij. En 10 februari is er weer een trekking. Kijk op staatsloterij.nl. De spel van Nederlandse Loterij speelt op 18+. Plus. Luister nu naar bezorggelden. De podcast op krantenbezorgen.nl. Als je online een zonvakantie zoekt, dan krijg je waarschijnlijk maar als je bij Eliza Was Here een zonvakantie zoekt... dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek het zelf op elizawasheer.nl Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Geniet met Eliza Was Here op een bijzonder adresje van de Spaanse zon. Boek je unieke zonvakantie nu op elizawasheer.nl. NLziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak en probeer vrijblijvend uit. Dit betreft een hoortoestel uit het topsegment... dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Op de kabel, DAB+, online en via de app. NPO Radio 5. Caroline Bari met het NOS Journaal. Goedemorgen Hans. Op Schiphol is een vlucht met meer dan 100 hulpverleners vertrokken naar Turkije. Aan boord zijn artsen, verpleegkundigen en bouwvakkers. Op een moment uh, eh, zit het zo dat je denkt van eh, nu ga ik even tijd voor maken en ik ga erheen. Maar wat kunnen jullie doen? We kunnen wel helpen met, eh, met het reddingsteam. Ik kan niet meer stilzitten, ik moet naartoe. De bouwvakkers zullen onder meer helpen met het opruimen van puin. Afgelopen nacht werden er nog enkele overlevenden... onder ingestorte gebouwen vandaan gehaald. Nederland is niet meer afhankelijk van Russische brandstoffen, zegt minister Jette van Klimaat en Energie. Er worden geen kolen, ruwe olie en olieproducten meer geïmporteerd uit Rusland, zegt Jette. Dus we kunnen nu zeggen, we zijn onafhankelijk van Russische energie. We hebben eigenlijk het grootste deel van die Russische import op een heel klein beetje LNG na nu volledig uit eh, het Nederlandse systeem eh, verbannen. En daardoor vloeit er ook geen Nederlands geld meer naar die Russische oorlogskas. Veel last van de importban heeft Rusland trouwens niet, dankzij de oliehandel met Aziatische landen en de hoge olieprijs. Grondpersoneel op Schiphol dreigt ontslag te nemen als eind deze maand het salaris niet omhoog gaat. Daarvoor waarschuwt eh, grondstewardess Jenny bij NH Nieuws. Ze houdt van haar baan van vijf dagen in de week, maar veel verdient ze er niet mee. 1700 euro bruto per maand. Einde van de maand heb ik amper eten nog in huis, heb ik geen geld om een nieuw eten te kopen. En is het voor mij heel vaak een pak macaroni opentrekken en ketchup eroverheen. Maar ook bang zijn dat ik gewoon de rekening niet kan betalen. Dus jij en meerdere mensen staan op het punt om Schiphol te verlaten. Dat klopt. En dan hebben ze een groot probleem. Inderdaad. Dan wordt het één grote chaos. Schiphol komt nog honderden grondstewardessen en bagageshowers tekort. Vorige week riep Schiphol-directeur Zondag de afdehandelingsbedrijven nog op... om dit personeel snel veel meer te gaan betalen. En tientallen mensen van over de hele wereld hebben naar het ziekenhuis in Syrië gebeld om te vragen of ze Aya mogen adopteren. Dat is de pasgeboren baby die met de navelstrenger nog aan gered werd onder het puin. De ziekenhuisdirecteur heeft alle verzoeken afgewezen. Mogelijk zijn er nog ooms, tantes of andere familieleden in leven die zich over haar kunnen ontfermen. De ziekenhuisbaas is zelf net vader geworden en zegt tegen de BBC dat zijn vrouw het babytje borstvoeding geeft.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 Donovan zong erover in 1969 en hij staat hier op 151 van de Evergreen Toplijst van de jaren 60. Dit is hem, de Evergreen Toplijst van de jaren 60. Mooie, prachtige en leuke emotionele herinneringen, zegt Loes Nooy. Ik kan alles meezingen en ik voel weer diezelfde tiener als in de jaren 60. Als de dag van toen, zo is het natuurlijk ook. Zeven dagen lang beleefden we de Sixties trouwens opnieuw. Deze vrijdag is tot 8 uur vanavond gereserveerd voor de Evergreens... die jullie het vaakst aanklikten via radio5.nl. En dat levert ons eh, favorieten als de Cats op. Roy Orbison, CCR, de Rolling Stones... maar ook Nederlandse zangers en zangeressen, eendagsvliegen en wereldsterren... Dus laat ons even weten hoe je luistert, waar je luistert, wat herinneringen zijn. Het is jullie dag tenslotte. 150. Little ship keep sailing, sailing across the sea. Bring my love and baby safely home to me. Oh, the nights are lonely. My heart feels such pain. Little ship, please hurry. Bring her home again. She may be in trouble as I say this prayer. See her through the trouble. Keep her safe out there. Little ship, keep sailing till toplijst van de jaren 60. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. 148. 148 in de Evergreen Toplijst van de jaren 60. Tin Soldier van de Small Faces. De week van de jaren 60. Dit is de toplijst van de Evergreens die je vandaag de hele dag hoort. Tin Soldier zonder Steve Marriott. Kan iemand de knop even op mono zetten? Zegt Ronald. Ja, waarschijnlijk valt eh, Steve Marriott even uit... als je de speakers niet helemaal juist hebt staan... waardoor je inderdaad het linkerkanaal of het rechterkanaal <laughs> even moet missen. Dat hoort wel bij de jaren 60 muziek viel ons in de studio ineens op... dat er iemand met een soort bekkens doorheen zit te slaan... op plekken waar dat eigenlijk niet hoort in die Tin Soldier. Maar dat is de rock'n'roll die toen bij, eh, bij het bestaan hoorde. En zeker bij de Small Faces en zeker bij Steve Marriott. Daarvoor 149, Lodi van uh, Creedence Clearwater Revival... en Little Ship, dat schattige liedje van de Blue Diamonds... dat na Ramona werd uitgebracht op 150. Zit je lekker te luisteren? Willem van Beek zegt, deze muziek is echt niet normaal. Wat een topweek. En... Eh, als Andries eh, loopt al wandelend in het bos... denkend aan haar man, die wat gezondheidsproblemen heeft. Maar ik luister naar mijn jeugd, zegt ze, heel fijne muziek. Fijn dat NPO Radio 5 bestaat. Dit is Udo Jurgens. Merci, chérie. Merci. Merci. Merci. Für die Stunden, chérie. Chérie. Krieg. Unsere Liebe war schön, so schön. Merci, Chérie, sei nicht traurig, muss ich auch von dir adieu, adieu, adieu. Deine Tränen tun weh, so weh, so weh. Unser Traum fliegt dahin, dahin. Merci, Chérie, weine nicht, auch das hat so sein. inspiratie leverde aan Turn Turn Turn van de Birds. 145 in de Evergreen toplijst van de jaren 60. Daarvoor My Generation van de Who op 146 automatisch. En op 147 hadden we Udo Jurgens met Merci Chérie... de winnaar van Luxemburg op het Songfestival in 1966. Ook in het zuiden eh, van Portugal wordt meegeluisterd op Dini Herben. En in Thailand meldt eh, Jack Vossen zich. Kortom, we zitten lekker met z'n allen bij elkaar. En we genieten van de muziek die tot vanavond 8 uur voortdendert op deze zender. naar de jaren 60. Dit is hem, de Evergreen Toplijst van de jaren 60. 142. I've been a wild rover for many years. I've spent all my money on whiskey and beer. That's innocent. But now I'm returned. house I used to frequent. I told the landlady me money was spent. I asked her for credit, she answered me nay. Such custom as yours I can have any day, and it's no, nay, never. No, from my pocket, ten sovereigns bright, and the landlady's eyes open wide with delight. She says, I have whiskies and the wines of the best, and the words that you told me were they've caressed me as oft times before. Never, never will pay the away. 17e-eeuws drinklied dat in de jaren 60 van de 20e eeuw... door de Dubliners een joviaal nieuw leven kreeg ingeblazen. De Wild Rover. We noteren hem op 142 van onze lijst vandaag. En op 143 hoorden we Proker Harum met een eh, Fisherman's Friend bestendig Salty Dog... En dan is onze geschiedenis in de jaren 60 zeker verweven met dat radiostation. Radio Veronica, dat eh, op een zeker moment ook moest verdwijnen van minister Van Doren. Harry Van Doren is zijn naam. En daar hoorde een hele campagne bij in mijn hoofd... die eh, alsmaar groter werd en mensen meevoerden naar het Binnenhof... waar nog gedemonstreerd is destijds. En dan moet ik altijd denken aan Dusty Springfield met Summer is Over. Eh, voor Greens Toplijst van de jaren 60 sluit de 60s week af. Alles gaat voorbij, aber we zien ons treu. Dit is hem, de Evergreen Toplijst van de jaren 60. En Dravi Deutsche pakt toch maar even... Dravi Deutsche pakt toch maar even een 139e plaats mee... met Marmorstein und Eisenbricht. Daarvoor eh, Crying in the Rain van de Everly Brothers op 140. En we hoorden het hele mooie nummer van Dusty Springfield... dat altijd wel een plaatsje verdient in onze lijst... als, uh, als er een overzicht is als dit. Summer is over op 141. Eh, tot ontroerend toe geniet ik van al die muziek uit de jaren 60, zegt Bart Brink. Ik heb zelfs, voor jullie, eh, ik heb zelfs jullie app hiervoor geïnstalleerd. Hij is oud-technicus Bart Brink. Dankjewel Bart dat je het even laat weten. En uh, verder zie ik ook dat de buren even een paar uur rust krijgen bij Arne Gien. Zegt ik ga even naar Roden om te werken met mijn oortjes in. Maar als ik weer thuis ben gaat het feest tot 8 uur vanavond weer beginnen. Nou, maak er een, zet de stoelen maar opzij en dans lekker mee straks in de huiskamer als je terug bent weer. Waar zijn we toen? We zijn bij de Animals aangekomen die staan er ook in. En nog wel hoger ook dan hier. Maar voorlopig is dit Bring It On Home To Me. Ze dus konden die trouwens mooi samen zingen ook. You've Got Your Troubles staat staat uit 1965. Heerlijk, alles is mee te zingen. mooiste jaren van mijn leven, zegt Jacques ondertussen. Ik zing alle nummers letterlijk mee en de volumeknop gaat op 8 hier. En dan is hier Boudewijn de Groot, 136. Een meisje van 16. in een villa-wijk, haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde het oud verhaal en zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee, alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was, zij zijn vrouw. En het altijd zo blijven zou. zien lente zo pril. Ach, wat lig je hier stil, langs de kant van de weg. Ze trokken voort van stad tot stad omdat hij ruimte nodig had. Het zwerversleven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaam aan kapot. Ze kon de hartstocht niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw. En wist niet wat er komen zou. zestien lente zo pril. Ach, wat leef je hier stil, langs de kant van de weg. Ze werd vermoeid, zag bleek en paal, verloor haar jeugd, haar ideaal. Haar liefde bleef bestaan, toen ging hij weg bij haar vandaan. Toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg aan liefde had. Dat op een dag hij weg zou zijn en zij alleen met spijt en pijn dat hij zo lang een meisje had. Als stormwind speelt met een enkel blad. 16 lente zo pril. Ach, wat lig je hier stil, langs de kant van de weg. Het is weer winter en we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want deze dagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus, doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl. Verduurzamen met overheidssubsidie? Kies slim en ga voor isolerend glas met kunststof kozijnen. Voor lage energiekosten en meer wooncomfort. Ga naar vkgkeurmerk.nl voor meer informatie en gecertificeerde leveranciers. Nieuw bij Max, de nieuwe Vermeer. Dit jaar komen bijna alle schilderijen van Vermeer terug naar Nederland... voor zijn grootste tentoonstelling ooit. Maar zes schilderijen zijn verdwenen... Met alle creatievelingen van Nederland brengen we die verdwenen werken weer tot leven. De Nieuwe Vermeer, vanaf zondag om vijf voor half negen bij Max op NPO 1. Kies slim en ga voor kunststofkozijnen met het VKG-keurmerk. Er is meer Vermeer. Ga naar denieuwevermeer.nl en bezoek het 3D-museum. Beluister de podcast of ga zelf aan de slag met de opdrachten uit de serie. Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. Jong Intravakanties. Pst. hey, heb je ook wel eens last van jeuk of irritatie tussen je billen? Nou, je bent niet de enige. Daarom is er Anamel. De natuurlijke honingzalf die je van dit onprettige gevoel afhelpt. Dus, niet meer krabben? Kijk dan snel op anamel.nl. Anamel is een medisch hulpmiddel. De aardbeving in Turkije en Syrië heeft het leven van tienduizenden mensen volledig verwoest. Er is behoefte aan medische zorg, voedsel en onderdak. Daarom is jouw hulp nu nodig. Samen komen we in actie voor de slachtoffers van de aardbeving. Geef op giro555.nl. Op de kabel, DAB+, online en via de app. NPO Radio 5. 11 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal. Goedemorgen. Veel moskeeën in Nederland staan tijdens het vrijdagmiddaggebed... stil bij de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Ook in Deventer, vertelt verslaggever Onno Beukers. En daar in het bijzonder wordt daarbij stilgestaan eh, bij Furkan. Hij is een van de moskeegangers die daar altijd kwam... maar was in Turkije en is bij die ramp om het leven gekomen. Dus veel vrienden, familie zullen aanwezig zijn eh, bij die bijeenkomst... omdat het ook zijn vaste moskee was. Bij de amateurclub waar hij voetbalde, Turkse Kracht in Deventer... wordt zijn rugnummer 6 vanaf nu niet meer gebruikt... ter nagedachtenis aan hem. Het blijft dus altijd zijn rugnummer. Moskeeën halen vandaag ook samen geld op voor de slachtoffers. Het Russische leger heeft vanmorgen raketten afgevuurd op belangrijke infrastructuur in Oekraïne. Zo werd de stad Zaporizhia in een uurtijd 17 keer getroffen, zegt de waarnemend burgemeester. Ook in Kharkov waren ontploffingen. Volgens de netbeheerder zijn elektriciteitsvoorzieningen geraakt. volgens de militaire inlichtingendienst van Kiev zijn de Russische troepen een nieuw offensief begonnen. De Anne Frank Stichting heeft aangifte gedaan van de tekst die pas geleden op het Anne Frank huis geprojecteerd werd. De tekst had te maken met een complottheorie waarin wordt beweerd dat het dagboek van Anne Frank nep zou zijn. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de projectie onversneden antisemitisme en een aanval op Anne Franks nalatenschap. In Breukelen is vanmorgen een basisschool ontruimd vanwege een gaslek. Niemand raakte gewond. Volgens de conciërge verliep de ontruiming keurig en zijn alle kinderen naar een zwembad in de buurt gebracht. Het gaslek is inmiddels gedicht en de school wordt geventileerd. En langs de A50 tussen Veghel en Eindhoven staat sinds kort een hoogwerker met om de paar dagen een andere leus erop. Het is een protest van bewoners uit het dorp Eerde die niet willen dat er op die plek een 30 meter hoge reclamezaal komt... vol met lichtverlichting. Waar wij bang voor zijn is dat hier dus eh, eh, niet meer donker wordt in de straat. Eh, daar heb, ja, daar hebben ze gewoon van heel ver af eh, last van. Heel, heel, heel dorp zal daar last van hebben. Wij strijden door tot eh, we er zijn. Het bedrijf dat de reclamezuil wil laten plaatsen... zegt tegen Omroep Brabant dat ze de zorgen begrijpen... maar dat zo'n zuil commercieel interessant is. De gemeente moet nu een afweging maken. Het weer bewolkt met soms wat zon en het wordt maximaal 8 graden. Ook het weekend is bewolkt, maar maandag meer zon en vrij zacht. De Evergreen Toplijst van de jaren 60. Frans De week van de jaren 60. NPO Radio 5. 135. ook, eh, ja, een liet alle concurrentie achter zich. Dat eh, was David Barry natuurlijk met zijn merkwaardige bewegingen in beeld. Iedereen was onder de indruk van This Strange Effect. Dit is hem, de Evergreen Toplijst van de jaren 60. we staan nog even na te denken over die, eh, over die knokken. badplaats in België natuurlijk, waar Dave Barry destijds optrad. Welkom bij de prachtige lijst die we vandaag uitzenden. We zijn vanochtend om 6 uur begonnen met de Evergreen toplijst van de jaren 60. Hier komt de Night van Dem klonk in de vroege ochtend. Het verschil met A Wider Shade of Pale van Procol Harum... kan eigenlijk niet groter zijn in rangorde. Maar hoe dan ook is het allemaal even genietbaar wat er langskomt. En we worden even jaloers gemaakt door Leon. Die zegt, kun je je nog iets mooiers voorstellen? In de sneeuw van Oostenrijk, in een strandstoel prachtige zon en de mooiste oldtimers uit de 60s op NPO 5. Door de van mijn schoonzoon geleden koptelefoon kun je nog tevredener zijn, zegt hij. Mooi geschreven, Leon. We gaan er lekker mee door en horen eens wie er hier zijn. Dat zijn de Birds weer. Mr. Tambourine Man. senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. dancing spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm vanavond de mooiste jaren 60 muziek ooit gemaakt. Dit is de Evergreen Toplijst van de jaren 60. De week van de jaren 60. NPO Radio 5. Say goodbye. Cats eh, weten dit jaar met eh, vier nummers de top 10 te halen. Het is geen geheim dat de Volendammers de goudomrande melancholie... al sinds hun bestaan omarmden. Maar het komt in zo'n jaren 60 week wel wel mooi samen allemaal weer. Crazy Life was dit, kwam ze. De week van de jaren 60. En terwijl het de Cats geen windeieren ligt om hier genoteerd te staan in deze lijst... hebben we ook nog de Carnaval is over beluisterd van de Seekers op 133... En waren de beurs te horen met Mr. Tambourine Man op 134. Zelfs in de wachtkamer luister ik naar jullie geweldige toplijst... laat eh, Mario lampen inmiddels weten, met oordopjes in... want ik wil geen minuut wissen. Dat hoor ik vaker trouwens. En nu gaan we luisteren naar Boudewijn de Groot... want die staat er ook in genoteerd een paar keer. Onder de groene hemel, in de blauwe zon... speelt het blik een harmonieorkest in een grote regenton.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 En we praten en we zingen en we lachen. <laughs> at last. naast Jane Seymour, de vrouw van Hendrik de VIII, koning van Engeland. Is Mick Jagger haar schandknaap? Of is er iets anders aan de hand in Lady Jane? Je moet het eigenlijk nooit willen weten. 129 was dat in de lijst. En daarvoor de Tremolo's met Silence is Golden. En hier op 128 vinden we The Shadows. 5. De Evergreen Toplijst van de jaren 60. 126. Lak bij de haven staan heel zijn Patsy haar kleren. Ondanks die kleren hoort Patsy bij mij. Thuis wil geen mens van mijn meisje iets weten. Toch gaat mijn liefde voor haar. Huis huisdeur kapot. Je weet toch hoeveel ik van je hou. Iedere nacht lig ik rustloos te dromen. Ik zie hoe je wacht in die sombere straat. misschien al te laat. Laatst vroeg een buurman heel zachtjes aan vader: Ken jij die Betsy? Ze kwam wel eens hier. laatste zin hakt er natuurlijk in. Patsy van Rijn de Vries, 126 in de Evergreen toplijst van de jaren 60. is geboren in 1966. Zit ondanks dat hij vier jaar was eh, toen ze afgelopen waren, dat eh, decennium... toch te genieten van eh, al die mooie liedjes die voorbij komen. Omdat hij al die hits toevallig wel allemaal kent, zegt hij. Tom Karis zit op het strand te luisteren. En ik zie dat Marcel Pijper elke dag in de vrachtwagen zit naar ons te luisteren. Maar vandaag heeft hij, heeft hij een snipperdag genomen, want hij wil niks missen. Wat een muziek, zegt hij nog even.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 125 aan Believen van de Monkeys. 124 Downtown, We tellen af, Le Clark. En hier waren de Drifters met Save Les Last Dance for Me op 123. Als een prille bloem betrad Melanie in 1969 het podium van Woodstock... en zag daar die enorme menigte. Het waren allemaal beautiful people. Beautiful people... You live in the same world But somehow I never noticed you before today. I'm ashamed to say, beautiful people, we share the same back door. carry you living right next to you. You may be a beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. Cause all of the beautiful people do. <laughs> And I'm a beautiful people too. I <laughs> ah. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, il voulait tout savoir. Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On en a tout mélangé et on a chanté ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et l'on a dansé. quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà que ma vie me semble vide. Mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie. De Evergreen Toplijst van de jaren 60. 120. langs op 120 met Penny Lane. De week van de jaren 60. Wat geniet ik deze week van de muziek uit de jaren 60, zegt Nens. Ik ben deze week 70 jaar geworden. Ik vind dat best een dingetje, maar door jullie muziek voel ik me de hele week weer 18. En Sietske laat weten, ondanks dat ik min 11 was toen de jaren 60 eindigde... ik ben van 1981, is dit absoluut mijn favoriete radio-evenement van het jaar. Ik ben al de hele ochtend aan het meezingen. Heerlijk, zegt hij. We gaan er natuurlijk de hele dag mee door, dus blijf bij ons op Radio 5. is Neil Diamond. was mine till the time that I found her. Holding Jim, loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought. Me and Sue, I do. gone. aardbeving in Turkije en Syrië heeft het leven van tienduizenden mensen volledig verwoest. Er is behoefte aan medische zorg, voedsel en onderdak. Daarom is jouw hulp nu nodig. Samen komen we in actie voor de slachtoffers van de aardbeving. Geef op giro555.nl. Terwijl Nederland niet vermoedend slaapt, gaan zij op pad om de krant te verspreiden. Onderweg zijn ze overgeleverd aan de nacht zichzelf of onverwachte ontmoetingen. Benieuwd naar de keuzes die ze maken? Luister nu op krantenbezorgen.nl naar Bezorggelden. Een podcast over moed, verwondering en een harde deadline. Voor 1 februari moet je je zorgverzekeraar hebben uitgezocht. Maar hoe kun je dat doen als je niet weet of jouw zorgverzekeraar de zorg van je vertrouwde zorgaanbieder echt vergoedt? Dit jaar is er sprake van een record aantal niet afgesloten zorgcontracten. Wie blijft daardoor in de kou staan? Radar, maandagavond half negen, Avrotros, NPO 2. Luister nu naar Bezorghelden, de podcast op krantenbezorgen.nl. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Horenwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen... door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl Kies jouw duurzame telefoon op Fairphone.com. Change is in your hands. Op de kabel, DAB+, online en via de app. NPO Radio 5.